uur. Jelle Seubring met het NWS Journaal. In een huis in Vlaardingen heeft een grote brand gewoed na een explosie. Drie bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regio Omroep Rijnmond is er mogelijk een verband met de loodgieter uit Vlaardingen... die al vaker een doelwit was van aanslagen. Die woont zelf niet in de woning, maar de garagebox ernaast zou van hem zijn. Daar zou ook eerder al een explosie zijn geweest. De Verenigde Staten gaan bommen en straaljagers ter waarde van miljarden dollars aan Israël leveren. Daarvoor is deze week toestemming verleend, meldt de Washington Post... op basis van bronnen in de Amerikaanse ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken. Publiekelijk stelt de VS zich kritischer op tegenover Israël. Het uit over een mogelijk Israëlisch offensief in Rafah. Volgens de Washington Post laten nieuwe wapenleveranties zien dat de regering van Biden ondanks oneenigheden nog niet van plan is wapenleveranties te stoppen of te verminderen. Bij een schietpartij in Rotterdam is een 22-jarige man omgekomen. Het slachtoffer werd rond 8 uur gevonden in een winkelstraat in de wijk Kralingen... en overleed later in het ziekenhuis. Er raakte ook een 25-jarige man gewond aan zijn been. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. In de Amerikaanse staat Baltimore, stad Baltimore, is een grote hijskraan aangekomen... voor het opruimen van de brug die afgelopen week instortte. Dat gebeurde nadat een containerschip tegen een pijler botste. Bergingsbedrijven maken zich nu klaar om de wrakstukken op te ruimen. Door die wrakstukken ligt de zoekactie naar vier vermiste wegwerkers nog stil. Eerder werden al wel twee lichamen geborgen. Komende week bezoekt president Biden de rampplek in Baltimore. Hij heeft ook een noodfonds beschikbaar gesteld.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 Tennessee. watch. a day. フフフフフ。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 is dus helemaal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 after time, good old time.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 the same. It won't be. Cause I feel good when you show me around Yeah, I feel good while you're running